Kasper Meijer met het NOS-journaal. De dringende oproep van het kabinet heeft dit weekend bij vijf provincies extra plaatsen voor asielzoekers opgeleverd. Het zijn er in totaal zeker 550 extra. De vijf provincies die opvang hebben toegezegd of al klaar hebben zijn Drenthe, Overijssel, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Vrijdag vroeg het kabinet met spoed de extra plaatsen te regelen... omdat de opvang in Ter Apel overvol zit. In het asielzoekerscentrum in Goes is corona uitgebroken. 49 van de 320 bewoners van de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen zijn positief getest. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine. Ze mogen het terrein niet af. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers meldt dat er geen bewoners naar het ziekenhuis zijn overgeplaatst. Een deel van de locatie is nu speciaal ingericht voor bewoners met covid. Verder is de mondkapjesplicht weer ingevoerd en moeten bewoners afstand houden van elkaar. Het ministerie van Bouw in Israël heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd... voor de bouw van 1355 huizen voor kolonisten. Die moeten komen op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Internationaal is er veel kritiek op de plannen. De regering van Jordanië wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied... volgens het internationale recht illegaal zijn. Bij controles zijn twee voertuigen aangehouden met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk... De politie hield gerichte controles in het oosten van het land... om de import van illegaal vuurwerk te voorkomen. In één auto zat 500 kilo, in een andere werd 235 kilo vervoerd. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Lewis Hamilton werd tweede met een verschil van 18 seconde. Door zijn overwinning loopt de koploper van de WK-stand weer iets verder uit op de Britse wereldkampioen. Er zijn dit seizoen nog vijf races te gaan in de Formule 1. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n 3 graden. In het westen 7. Morgen overwegend bewolkt en er trekt regen over bij rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1461 hier op ZFM. Awakening, zo heet de titel. En de track waar we naar gaan luisteren. De titel van het nieuwe album van Dave Eggar. En um, nou, daar uitgebracht bij Domo Music Group. En daar is eh, Dave bij aangesloten. Grail Songs van natuurlijk Asha, Asha Queen. En noemt zich tegenwoordig ook Asha Aliyah. Eh, nou ja, goed, Grail songs. En de track heet Dance With Me. Dan nog wat weer op muziek. Scottish folk music. Daar gaan we naar luisteren. En eens even kijken wat we nog eh, meer in de aanbieding hebben. De mantras in harmonie van Bhakti Music. Ja, dat was ook in die tijd van 2008. Eh, ehm, Joyful Spirit. Dat is van David eh, eens even kijken. Slow Life. Toen had men er in die tijd er ook al een, nog meer mantra's. En daar sluiten we dan ook mee af met Celtic mantra's van Sarva Anta. Blessing of Light. Prachtige titels. Eh, altijd bij deze artiesten. En dat juichen we ook toe. Goed, peacefulradio.info. Daar vind je de playlist, de muziek. En ik wens je heel veel luisterplezier. my arm and walk with me. A shawl for your shoulders and a song just for thee. Come and walk beneath the moon. Come and gaze up at the stars. so tender You be scented like the breeze Will you dance with me? This is pianist Corey Levine, one of the artists on Peaceful Radio. Little what she was coming, little what she was coming, little what she was coming. Joking Tom and Noah's coming, Duncan's coming, Donald's coming, Colton's coming, Ronald's coming, Dougal's coming, Lawton's coming, Alistair and Dawes coming. Little what she was coming, little what she was coming, little what she was coming. Joking Tam and Oz coming. Portland and his men's coming. Camerons and McLean's coming. Gordon's and McGregor's coming. Elka Dunny Wassels coming. Little what she was coming. Little what she was coming. Little what she was coming. McGillivray, Odram Glass is coming. They glum, they glowed, they look see back.